Hij raakte zijn zoon kwijt nadat hij spul van de site had gebruikt. Volgens hem is het te makkelijk om illegaal aan medicijnen en drugs te komen. En daarom was hij vandaag in de rechtszaal. Omdat het duidelijk moet worden wat de impact is. Hoeveel mensen hierdoor om het leven zijn gekomen. Omdat er dat toont aan hoeveel mensen er nog om het leven gaan komen... als we als maatschappij niet op een andere manier leren om te gaan met drugs. De volgende zitting in deze zaak staat gepland in februari. De twee eigenaren van funcaps.nl blijven in elk geval tot die tijd vastzitten. In Den Haag worden vandaag de hele dag al wat plannen gesmeed. D66 en het CDA zitten om tafel om te kijken welke hoofdlijnen over asiel ze op papier kunnen zetten voor een nieuw kabinet. Er kwamen al verschillende experts langs. Bijvoorbeeld Emiel Roemer, die zei dat het belangrijk is dat arbeidsmigranten niet meer uitgebuit kunnen worden. Zolang een bus Roemenen veel goedkoper is door uitbuiting dan innovatie of robotisering, dan blijf je het in stand houden. En als jij het een verdienmodel laat dan blijf je ook in stand houden. Dus dat moet aangepakt worden. Ook kwam er een expert langs die veel weet over bevolkingsgroei. Die adviseerde dat de spreidingswet moet blijven. Twee strenge asielwetten waar het kabinet nu mee bezig is, zouden ook helpen, zei hij. Er zitten in die beide wetten zitten voldoende elementen eh, bovenop het Europees Migratiepact... die behulpzaam kunnen zijn voor snellere procedures en het helpen van de eh, asielketen. Vandaag hadden ze dus over asiel. De komende tijd gaan ze het ook nog hebben over wonen, defensie, stikstof en de economie. En pas op als je goedkoop speelgoed op goedkope buitenlandse sites koopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ook wat dingen besteld. Op onder meer AliExpress, Shein en Temu. Bijvoorbeeld knuffels en ballen. En wat blijkt, ruim de helft was onveilig. Kleine onderdelen konden losraken, wat ervoor kan zorgen dat kinderen stikken. Ook werden er bacteriën en schimmels gevonden die liever niet binnen wil krijgen. De NVWA probeert mensen op social de risico's van shoppen op dit soort sites uit te leggen. Het weer. Vanuit het noorden komen er weer buien over Nederland. Vannacht komt het af naar 2 tot 6 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En het blijft fris. Een graadje of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is in volle gang en de meeste files die leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Je moet ook rekening houden met 10 minuten oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Het daar langzaam tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. Drukst is het op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... tussen Julianadorp en het Zand, want daar ben je 25 minuten langer onderweg. Verder heb je een kleine 10 minuten oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen knooppunt Badhoevedorp en Amsterdam-Belmermeer.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 Cause whatever you're drinking, it's on me, it's on me. Stand if you want to, stare if you want to. But I got to party, I need a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut her up tonight.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 In Limburg is de A2 richting het zuiden tussen Roosteren en Born weer dicht. Dit weekend was er aan de snelweg gewerkt en daarbij is schade aan het asfalt ontstaan. Om dat te herstellen is de weg dicht tot morgenochtend. FC Barcelona kan na ruim twee jaar eindelijk weer in het eigen stadion voetballen. Komend weekend speelt de club voor het eerst weer in Camp Nou. De afgelopen jaren werd het stadion grondig verbouwd. Het weer vanavond en vannacht meer buien. Het koelt flink af tot iets boven nul. En morgen is het dan weer wisselvallig bij een graad of acht. Dit is ZFM. smart as anyone could be. Had so much to live for, but she fell in love with the wrong kind of man. He abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save life this the two girls. Well, how come? How long? It's not right. It's so wrong. Do we let it just go on?